uur. Dit is Maud met het nws Journaal. in de stad was het een tijdje onrustig nadat de Turkse minister van Familiezaken was uitgezet. Omdat ze tot ongewenst vreemdeling is verklaard. De minister wilde bij het consulaat in Rotterdam een campagne toespraak houden. Vanwege het Turkse referendum over machtsuitbreiding van president Erdogan. Ze kwam met een konvooi vanuit Duitsland, maar werd tegengehouden door de politie in Rotterdam. Na uren onderhandelen vertrok ze schreeuwend in een auto. Ze wordt onder escorte naar Duitsland gebracht. Veel Turkse betogers waren boos. Ze gooiden met stenen. Ook werd met dranghekken gesmeten. De ME heeft charges uitgevoerd in Rotterdam. Een belangrijke federaal aanklager uit New York is op staande voet ontslagen... omdat hij weigerde op te stappen... De nieuwe Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions vroeg eergisteren 46 federale aanklagers op te stappen. Ze waren eerder benoemd door voormalig president Obama. Waarom ze allemaal tegelijk weg moeten is niet duidelijk. De aanklager uit New York stond bekend als bestrijder van corruptie en witte boordencriminaliteit. Zo vervolgde hij hooggeplaatste politiefunctionarissen en handelaren op Wall Street. Britse ministers mogen van een conservatieve partij de komende week niet naar het buitenland. Volgens Britse media hebben zeker twee ministers reizen moeten annuleren. Dat ze in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven kan betekenen dat premier May wil beginnen met de onderhandelingen over de brexit, het Britse vertrek uit de Europese Unie. De ministers zijn nodig voor een stemming over de wet die dat regelt. Ook binnen de conservatieve partij is over die wet veel verdeeldheid. Het weer overal droog bij een graad of 3, overdag bewolking, maar ook af en toe zon, maxima tussen 12 en 16 graden.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 To the leaders of the land, we all have one heart falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be. it's naturally. lion's in our heart, a fire in our soul.